Clemens Peters met het NOS Journaal. In de aanloop naar de inauguratie van Joe Biden... hebben verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens... een verbod ingesteld op het meenemen van wapens... in de ruimbagage van vluchten naar Washington, D.C. In de handbagage waren wapens al verboden. American Airlines voert ook een verbod in op het schenken van alcohol. De maatregelen volgen op de bestorming van het kapitool van 6 januari... door aanhangers van president Trump... en vanwege ongeregeldheden en politiek getinte confrontaties op sommige vluchten. Een aantal grote Nederlandse winkelketens betaalt minder of zelfs geen huur meer... blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. Lingerieketen Hunkemuller is gestopt met het betalen van huur... en zegt na afloop van de lockdown in gesprek te willen over een regeling. Veel andere winkelketens, zoals Blokker, Vibra en de schoenenketen Omoda... betalen de helft van de huur, schrijft de krant. Winkeleigenaren hebben vorig jaar massaal huurkorting gegeven... en betalingsuitstel verleend om hun huurders door de coronacrisis te helpen. Bij veel kleinere winkeleigenaren is de rek er nu uit, zegt een woordvoerder in de krant. Er moet onderzocht worden of ook kinderen gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Dat zeggen twee vooraanstaande deskundigen tegen Nieuwsuur. Ze wijzen op de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. Deze virusvariant, die als eerste in Engeland opdook, is een stuk besmettelijker dan het gewone coronavirus. En er zijn aanwijzingen dat het ook onder kinderen sneller verspreidt. Arts, microbioloog en OMT-lid Mark Bonten maakt zich grote zorgen. Hij wil snel nader onderzoek naar de noodzaak om kinderen te vaccineren. De politie heeft een einde gemaakt aan een bijeenkomst in een loods in het Noord-Hollandse dorp Leinden. Alle, 100, nee, alle 66 aanwezigen hebben een boete gekregen vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Het is niet bekend wat de aanwezigen in de loods aan het doen waren. Het weer. Het is overwegend droog. Tijdens opklaringen kan het vannacht lokaal tot matige vorst komen.